nieuws van 7 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Door een staking bij twee drukkerijen van de persgroep... verschijnen vanochtend bij een aantal edities van het AD geen regiokaternen. Ook kranten in het oosten van het land zijn getroffen. Werknemers legden het werk neer omdat er in de grafische sector al twee jaar geen CAO meer is. De drukkers willen 2,5% meer loon en een eenmalige uitkering van 300 euro. De afgelopen maanden zijn er meer acties gevoerd. De Britse premier Cameron heeft telefonisch met de Franse president Hollande gesproken over de problemen met vluchtelingen bij de kanaaltunnel bij Calais. Ze vrezen beide voor dringende veiligheidsproblemen. Doordat migranten proberen om via de kanaaltunnel naar Engeland te komen ligt het verkeer steeds vaker stil. Cameron vreest dat de problemen de hele zomer zullen aanhouden, hij sluit geen enkele oplossing uit. Bij een café in het centrum van Rotterdam is vannacht een schietpartij geweest. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd, maar volgens een politiewoordvoerder hebben agenten schoten gelost. Er zijn twee gewonden, maar het is niet bekend of ze door politiekogels zijn geraakt. De politie ging na een melding rond half twee het café binnen. De agenten voelden zich volgens een woordvoerder op een gegeven moment genoodzaakt te schieten. India en Bangladesh hebben 162 enclaves uitgewisseld. En daarmee is een eind gekomen aan een grensconflict dat al sinds de 18e eeuw bestond. Toen waren er na een oorlog veel kleine gebiedjes die formeel onder het buurland vielen. Inmiddels wonen er bij elkaar zo'n 50.000 inwoners die officieel stateloos zijn. Ook zijn de omstandigheden nog slecht. De inwoners van de enclaves zijn enthousiast over de uitwisseling. Het weer tamelijk helder en droog met weinig wind. Het kan eh, nog fris zijn met minima tussen 10 en plaatselijk 6 graden. En er is kans op een mistbank. Overdag droog en flink wat zon. Wel ontstaan er wat stapelwolken. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 in Limburg. Morgen en maandag stijgt de temperatuur verder. Dit was het ten. ZFM, verkeersupdate.